Op die manier hebben de Eerste en Tweede Kamer er nog wat over te zeggen. Maar Faber blijft erbij, zei ze vandaag. Nou weet u, ik heb het eh, hoofdlijnenakkoord in het regeerprogramma... en dat... Uh dat ga ik natuurlijk, eh, in principe ga ik dat gewoon uitvoeren. Het is natuurlijk wel zo, er is eh, gisteren een motie aangenomen in de Eerste Kamer. En daar staat ook in dat wij het zullen gaan overwegen. En dat eh, nemen we mee naar de ministerraad. Ja, die is vrijdag. Faber wilde niet zeggen of ze dan ook gaan nadenken over een spoedwet. Hackers hebben misschien ook foto's gestolen uit de systemen van de politie. Anderhalve week geleden was er een grote hack waarbij informatie van agenten werd gestolen. Nu maakt de politie bekend dat daarbij ook afbeeldingen van visitekaartjes zijn buitgemaakt. Volgens het kabinet zit een ander land achter de diefstal, maar om welk land het gaat is niet bekend. In de sausfabriek van Remia wordt donderdag gestaakt. De medewerkers vinden dat ze te weinig betaald worden... en dat de pensioenregeling niet goed is. De vakbond FNV wil blijven staken tot de fabrikant van mayonaise, ketchup en satésaus... met een beter loonbod komt. En tennistoernooi Wimbledon stopt met het gebruiken van lijnrechters. Het oudste tennistoernooi ter wereld stapt over op een systeem dat werkt met camera's. Dat moet ervoor zorgen dat er geen twijfel meer is over of een bal in of uit is. In het verleden was daar wel eens discussie over. Een beroemd voorbeeld is dit moment uit de jaren 80... waar de Amerikaanse tennisser John McEnroe het niet eens is met de beslissing van de lijnrechter. You can't be serious, man. You cannot be serious. That ball was on the line. Chalk flew up tijdens de afgelopen editie van Wimbledon is het systeem al uitgebreid getest. De organisatie noemt het robuust en nauwkeurig. Het systeem is niet nieuw. De Australian Open was in 2021 het eerste Grand Slam toernooi... dat volledig overging op digitale lijntechnologie. Dan nog het weer. Vanavond vooral in het zuiden en oosten flinke buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 12 dan. Morgen van alles wat. Zon, regen en maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een niet al te drukke avondspits in Noord-Holland tot nu toe. Het zijn vooral korte dagelijkse files. Meeste oponthoud op de A9, Alkmaar richting Diemen.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 Bij een zware Israëlische grondoperatie in het noorden van Gaza... zijn tientallen mensen om het leven gekomen, meldt persbureau AP. En waarschijnlijk loopt dat dodental nog verder op. Het Israëlische leger zegt dat er ongeveer 100 Hamas-strijders zijn gedood. Er zijn mogelijk ook foto's buitgemaakt bij de recente hack van de politie. Dat heeft de politie nu bekendgemaakt. Het gaat om foto's of afbeeldingen die op visitekaartjes in de e-mail werden gebruikt. In de lijst met meest verkochte boeken staan voor het eerst meer kinderboeken dan boeken voor volwassenen. Volgens de stichting CPNB komt dat door de Boekenweek, die nu voor de 70ste keer wordt gehouden.